está Zoon en klein, zo'n fan, een orgeldraaier, staan ik hier. Ik deed me streer de parelslag en ieder heb plezier. Mijn mensers danken zeer beleefd en tikken aan de pet. Wij maken van het leven meer een geintje, weet u dat? Daar is de orgelman. middelbare dame, een kleinigheidje voor de orgelman alsjeblieft. Ken het eraf, middelbare dame? Of komen u in moeilijkheden thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, weet u dat? Bent ook een orgelman, is maar een mens. de politiek is waterverf, daar doen ik niet aan mee. Je stort je eigen in het verderf, je zaak in de brein. En is er soms is hebel of je leile, zegt dan maar. Ach, niet op reageer alleen en het is voor mekaar. That is the